Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zou een spreidingswet moeten komen voor de opvang van gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Dat vinden de gemeentes Den Haag en Amsterdam. Een wethouder zegt in het AD dat het onacceptabel is dat kinderen op straat moeten slapen. De Hogeschool Utrecht heeft een rondje gemaakt langs tientallen gemeentes... om daar te checken hoe groot het probleem is. In Amsterdam gaat het over ruim 13.000 mensen, in Den Haag over ruim 7.000. En je ziet eigenlijk hoe groter de stad, ook hoe vaker er eh, dak- en thuisloosheid voorkomt. Ehm, dat is dus zowel op straat, maar ook vaak dus in die verborgen situaties. Ja, verborgen situaties. Daarmee bedoelt die mensen die op zolder slapen bij familie of kennissen... of een tijd op een camping staan, omdat ze zelf geen woning hebben. Check je trein-app als je vanochtend van, naar of via Schiphol moet reizen. Er is een seinstoring, daardoor vallen veel treinen uit. Ook tussen Den Haag en Rotterdam rijdt er minder dan anders. De politie in Rotterdam is op zoek naar drie mannen voor een mishandeling tijdens Feyenoord-Venerbatje is te zien dat ze in het stadion een zwaar stuk beton over een muurtje gooien. Een medewerker van Feyenoord kreeg het op zijn hoofd en is nog altijd niet hersteld, zei de politie gisteravond in opsporing verzocht. Nee, hij heeft breuken in zijn hand, hij heeft een grote hoofdhond opgelopen en hij heeft een zware hersenschudding. En eh, die hersenschudding is zo zwaar dat hij daardoor zijn werk als uh, supportersbegeleider eh, niet, kan, niet kan uitvoeren, maar ook niet zijn werk in de gehandicaptenzorg. hij kan veld daglicht niet verdragen hij kan niet autorijden. En hij heeft ook uh, de hele dag afschuwelijke hoofdpijn. Toch heeft hij mazzel gehad, zegt de politie. Hij had ook dood kunnen zijn. Nederland telt weer meer miljonairs. Volgens het CBS gaat het om meer dan 450.000 huishoudens, 17.000 meer dan een jaar eerder. Die zitten vooral in Utrecht en Noord-Holland en hebben een doorsneevermogen van 1,6 miljoen euro. Vooral in Bloemendaal en Laren wonen relatief veel miljonairs. Eén op de drie huishoudens is er miljonair. Dat wil trouwens niet zeggen dat die mensen dat geld ook echt op de bank hebben staan. Het CBS rekent ook de waarde van woningen mee.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 Nederland besteedde vorig jaar 155 miljard euro aan zorg. Bijna 9% meer dan het jaar ervoor. Volgens het CBS tegen de kosten voor jeugdzorg, kinderopvang en welzijn het sterkst. Alle wandelaars die dit weekend waren gestrand op de Mount Everest zijn in veiligheid. Vanwege een zware sneeuwstorm zaten ze op een hoogte van ruim 4200 meter ingesneeuwd. In totaal zaten 900 wandelaars en gidsen vast. Hulpdiensten hebben in Madrid vier doden gevonden in het puin van een gebouw. Dat pand werd gerenoveerd en stortte gisteren in. En het weer bewolkt en vanmiddag van het noordwesten uit wat regen. Er is weinig wind vandaag en het wordt 17 of 18 graden. Dit is ZFM. gates of destruction. Baptisms of fire. sailing by. I found my meaning in this life.